Freddy van Tijn met het NOS-journaal. Op Schiphol zijn 20 kilo cocaïne in een koffer hadden. De eerste verdachte werd vrijdagavond aangehouden, de tweede een dag later. De marechaussee onderzoekt of er een verband bestaat. De Mexicaan die zaterdag tegen de lamp liep bleek in Nederland gezocht te worden voor het witwassen van 85.000 euro. Hij moet nog een gevangenisstraf van vier maanden uitzitten. GGZ Rivierduinen laat de hulpverlening aan Tristan van der Vlis al extern onderzoeken. Direct na de schietpartij in Alphen aan de Rijn heeft de instelling een commissie met onafhankelijke psychiaters ingesteld. Die kijken of de GGZ goed heeft gereageerd op risico's en signalen. Zo hebben de ouders van Van der Vlis in 2008 onder meer tegen de behandelaars gezegd dat het hun geen goed idee leek dat hun schizofrene zoon een wapenvergunning zou krijgen. In september gaan de uitkomsten van het onderzoek naar de inspectie voor de gezondheidszorg. Die beoordeelt of de GGZ goed heeft gehandeld. Op GGZ Rivierduinen is kritiek omdat de organisatie weigerde mee te werken aan het politieonderzoek naar de schietpartij op grond van de medische geheimhoudingsplicht. In Italië is een paleis ontdekt van de beruchte Romeinse keizer Caligula. Die leefde aan het begin van onze jaartelling. De politie kwam het buitenverblijf op het spoor dankzij een criminele bende. Die deed illegale opgravingen op het platteland op zoek naar archeologische schatten. Begin dit jaar werd een aantal criminelen aangehouden dat met een standbeeld van de keizer rondreed in een vrachtwagen. De arrestaties leidden naar resten van een paleis van Caligula aan het meer van Nemi, vlakbij Rome. Er zijn tot nu toe 250 kostbare voorwerpen gevonden.